Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Spanje krijgt van Europa een jaar extra om het begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Volgens diplomaten wordt het morgen besloten op een bijeenkomst van de 27 Europese ministers van Financiën in Brussel. Het uitstel betekent dat Spanje uiterlijk in 2014 aan de Europese limiet moet voldoen. Volgens een voorstel mag Madrid dit jaar een tekort hebben van hooguit 6,3% en volgend jaar 4,5%. In 2014 moet het tekort zijn teruggebracht tot 2,8 procent. Aan het uitstel is wel de voorwaarde verbonden dat Spanje nog meer bezuinigt dan het land eerder heeft aangekondigd. Op alle bussen in het streekvervoer komt cameratoezicht. De chauffeurs krijgen een knop met een verbinding naar de meldkamer. Deze en andere afspraken heeft minister Spies gemaakt met streekvervoerders en andere betrokkenen. Ook is afgesproken dat OV-bedrijven niet meer zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen ze nemen... Zo moet worden voorkomen dat ze bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen om zo bij aanbestedingen de goedkoopste te zijn. Het besluit om het Egyptische parlement ongrondwettelijk te verklaren is definitief en bindend. Dat zegt het constitutionele hof in reactie op een oproep van president Morsi. Die riep parlementariërs op om morgen weer te vergaderen. Het parlement werd vorige maand door het hof ontbonden omdat parlementariërs van politieke partijen zetels hadden ingenomen die voor onafhankelijke kandidaten zijn bestemd. In een huis in Gelderop is vanochtend een 24-jarige man uit Rotterdam doodgestoken. Een Rotterdamse vrouw van 27 die in de woning was is opgepakt. Het is niet duidelijk of zij de man heeft doodgestoken en wat haar relatie met het slachtoffer was. Het weer vanavond geleidelijk droog. Vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien. Het waait minder hard dan vandaag en het wordt morgen 18 tot 22 graden. Na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam is het druk door de werkzaamheden in de Eitunnel. Op de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 7 kilometer file. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 6 op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd richting Zaanstad.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 Albert Collins en Robert Gray. Een cd'tje wat genoemd is Easy Blues. The bluesy hot tracks. Last night Once again, I had the dream. I tossed and I turned. That old feeling still the same. It was so real. I woke up cold and sweating. I wonder did I call her name In the dream she was right there with me Right there with me in the bed She said, bye. vijf geleden. Toen werd er ineens geroepen van dit is de ontdekking van het jaar. Dit wordt een grote deze eeuw. En toen had iedereen het over TVN. Een dame uit Limburg die haar eigen liedjes schreef. Zich begeleidde op gitaar. En daarna ook nog eens een keer eh, een cd uit ging brengen. En kort erop weer een keer een cd. En iedereen was er eh, steeds van overtuigd hoor. Dat zou het worden. Maar helaas niet zoveel meer van gehoord hebben van deze dame. Dit is Daybreak. Wel door haarzelf geschreven hoor. It always makes me feel so special. take me je zegt eh, Carlos Santana, dan denk je meteen aan eh, Samba Party of eh, Black Magic Woman. Toch heeft hij ook veel mooie, andere mooie nummers opgenomen. Onder andere Gypsy Woman. Niet door hem zelf geschreven, maar door Curtis Mayfield. sommigen noemden het gewoon een, eh, een gillende gitaar. En anderen zeiden van ja, het is een gitaarvirtuoos. En met die laatste ben ik het helemaal eens. Want eh, misschien dat u zich eh, het volgende nummer nog wel kunt herinneren. nog zo'n uh, gitaar virtuoos voor u eh, in de cd-speler gelegd, door althans de cd van hem. Dan heb ik het over Mark Knopfler van zijn cd Kill to Get Grism. True love will never die. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will I wonder if there's no forever No walking hand in hand Down a yellow brick road To never, never land These days I get to where I'm going Make it there eventually Follow the trail of breadcrumbs I don't know what brought you to me That was up to you There's so many come to see me Who want their own tattoo I fixed a needle in a holder Laid my hand upon your spine think about us I see the picture that we made The picture too I think of you. Any which way we're all shuffling forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the beat. And I dream I'm on a steamer, pulling out. When I think about us picture that we made, picture to remind. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will. Diana Munnik. Eh, ze leven gewoon nog een keer. Een speciaal verzoek voor eh, muziek van Paul Simon van de CD Graceland. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na, ta na na. Madonna. She got diamonds on the soles of her shoes. Oh, oh, na tanana. na She got diamonds on the soles of her shoes. Oh, oh, Diamonds on the soles of her shoes. Oh, oh, Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I have please you. Wearing these diamonds. could say, ooh. As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. anybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. Diamonds on the Souls Over the Shoes. Ja, dat zijn eh, nummers eh, waar je eigenlijk eh, altijd mee kunt blijven zingen. Die je eigenlijk altijd mee kunt blijven zingen. Bekende nummers van Paul Simon van de CD Graceland. En ik zeg al, ik kreeg een verzoek van een luisteraar die zei van... Draai is twee nummers van die Paul Simon. Zijn bekendste. Nou, Diamonds on the Souls Over a Shoe was een bekende. Maar deze zeker, hè. You Can Call Me L.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 En hij heeft nogal wat eh, kritiek gehad hoor. Eh, omdat hij deze cd heeft opgenomen in Zuid-Afrika. En dat kon in die tijd helemaal niet. Want eh, ja, Zuid-Afrika was een land waar de apartheid nog hoogtij vierde. Ik heb later nog eens een keer een interview gezien met Paul Simon. En toen zeiden ja, you can call me L and diamonds on the soles of our shoes. Ik kan het nooit brengen op het podium zoals het op de cd staat. Want wij zijn wat bezig geweest met elektronica in de studio. We hebben soms de bas sloopjes achteruit laten lopen. En dat geeft dan natuurlijk wel een heel uh, leuk effect. Hè? For the Light in Your Eyes is de cd van Danny Vera, My Confession. This is my confession of things I've kept inside. Secrets I've tried to hide from you, you never suspected. They've been carefully my heart my Danny Vera, een jongeman uit, eh, uit Rotterdam die eh, in Amerika deze cd heeft opgenomen. En hij bracht hem uit in 2002. Hij heeft nog meer van die cd's opgenomen. Heeft u dat ook wel eens dat u een cd in uw handen krijgt en die u dan in één adem helemaal afluistert. En dan weer een keer en dan weer een keer en dan weer een keer. Dat heb ik met een cd van Reba McIntyre.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 I miss everything we used to have. she drives. liggend onder een boom in zo'n eh, chaise longue, zoals ze dat daar zo mooi kunnen noemen. In zo'n tuinstoel, lekker onder de boom, in de schaduw van die boom, de zon op mijn hoofd en dan eh, een Walkman op en luisteren naar dit soort muziek. Ja, dan is de vakantie echt helemaal compleet, hè? En dan staat dit als eh, tweede geprogrammeerd en dan ook nog eens een keertje regelmatig in repeat. Dezezelfde Reba, samen met Don Henley. Break each other's heart again. sitting here Do you mind if I sit down? I was nervous when church. We're no good for each other. Still, it's hard to let it go. I'm trying to be strong prachtige eh, cd hè, van deze Reba McIntyre. Een dame die zich eh, zich bezighoudt met jazz, blues, country, pop. Nou ja, zij brengt eh, allerlei soorten muziek. pas geleden was zij ook nog bezig met het uitbrengen van een musical. En of die musical nou helemaal werkelijk geslaagd is, dat durf ik u niet echt te zeggen hoor. Ik zei al, ze houdt zich ook bezig met de country music. Ik laat u nog één nummer horen van deze cd hoor. Diezelfde Reba McIntyre samen met eh, Ronnie Dunn. Does the wind still blows in Oklahoma? LA's a fast horse, daddy. Everybody rides. I'm sorry I haven't called home lately. Out here time flies. upon me, but I'm liefhebber bent van uh, dit soort muziek... moet u ook eens luisteren naar het programma Country Track... via uw eigen favoriete omroep. Oeps. Summertime. Feel something like summertime goes like this. Wake up, check that off a sun list.